Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Tientallen feestvierers zijn gisteren in Amsterdam door ambulancemedewerkers behandeld... omdat ze onwel waren geworden door het gebruik van lachgas. De ballonnen en patronen waren op heel veel plekken tijdens Koningsdag te koop. Lachgas gebruiken is niet verboden, maar volgens de GGD kan door het in- en uitademen in de ballon tijdelijk zuurstoftekort ontstaan. Gebruikers kunnen daardoor misselijk of duizelig worden. Ambulances rukten gisteren in totaal meer dan 300 keer uit in Amsterdam. In de meeste gevallen ging het om te veel alcohol consumeren. In Hongkong hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen een omstreden wetswijziging. Die wijziging maakt het mogelijk verdachten voor een proces naar China te sturen. De demonstranten vrezen dat China verdachten en politieke activisten makkelijker kan opsluiten. Het protest is georganiseerd door zo'n 50 organisaties... die opkomen voor de democratische rechten in Hongkong. Ze vinden dat de onafhankelijke grondwet in Hongkong wordt uitgehold. Op Cyprus heeft de politie in een plas een koffer met resten van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze een van de slachtoffers van een seriemoordenaar... die deze week bekende dat hij zeven mensen heeft vermoord. De man, een legerofficier van 35, ontmoette zijn slachtoffers via datingsites. De politie kwam hem op het spoor via berichten die hij naar een van zijn slachtoffers had gestuurd. Op het handelen van de politie is overigens veel kritiek. De politie zou veel te laks zijn geweest toen de vrouwen als vermist werden opgegeven. En Luik Bastenaken Luik is gewonnen door Jacob Vogelzang. De Deen reed solo Luik binnen. Hij had een voorsprong van ongeveer een halve minuut op de Italiaan Formolo, die tweede werd. De derde plek was voor de Duitser Schachman. De beste Nederlander is Wout Poels, hij werd tiende. Maar er was ook een flinke domper voor Robert Geesink. De wielrenner van de Jumbo-Visma heeft aan zijn val in Luik-Bastenaken-Luik... een bekkenfractuur fractuur en een sleutelbeenbreek overgehouden. Hij zal daardoor niet aan de start verschijnen van de Giro Italia.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 Van generatie op generatie. Dat is belangrijk, zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven.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 Voor het overige kan ik er weinig over vertellen. Hun album Slow Time is net uit en het maakt een goede indruk op me. Zozeer zelfs dat ik er drie songs van draai. Als eerste hoorde je You Wanna Give Me A Lift. Ook Please Pull Away From Me and That's The Way The World Goes Around staan scherp. Ik wens je weer veel luisterplezier. het eerste uur ook de vaste onderdelen, zoals het album en de act van de maand. En de original van deze week. Ook muziek van eigen bodem komt aan bod. Hoe breed country is, hoor je in dit programma. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Christy Jean groeide op met het rijden van een pick-up truck op het platteland van Texas. Met de middengolfradio afgestemd op traditionele countrymuziek. Ze absorbeerde de geluiden van haar moeder en vaders muziek en de landelijke invloeden die haar omringden. Als onafhankelijke geest probeerde Christie de wortels van haar land te verwerpen en waagde ze zich in de richting van rock'n'roll, muziektheater en zelfs een beetje opera. Uiteindelijk heeft ze die strijd opgegeven. Luister maar naar haar prachtige vertolking van I Love You A Thousand Ways, waarmee ze terug is in de moederschoot van de countrymuziek. MUZIEK volle bariton. Prachtige liedjes, traditionele stijl met een fris nieuw geluid. Let's Act Single Again laat Biddy Jewel maar schuiven. Baby, these are flowers that must be a smile Seems to me we haven't seen either one in quite a while. So I made a reservation at a place we've never been. Baby, find your fishnet stockings and let's act single again. I'm gonna take you to a movie. Who cares what it's about? I'm gonna slide till they kick us out. It's time we let our hair down. Lord knows how long it's been. Take that ring off of your finger and let Zach sing single again. I'll whisper to you tender. I'll hold you nice and close. And when we're good and ready, Betty, I ain't gonna take you home. I'm gonna take you to your mama's.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 Meestal draai ik de hits uit het verleden, maar bij de keus van George Strait wijk ik daarvan af. Honky Tonk Time Machine is het 30 studioalbum van George Strait. En daar wil ik toch even bij stilstaan. Nu eerst de titelsong. top and the needle drops and it's off like a rocket in a neon haze. Spinning them back to the good old days. Beer gets the flowing and the whiskey pours. There ain't an empty spot on the old dance floor. All cowboy hats, boots and jeans, riding that honky tonk time machine. machine. From to and between, he's flying that honky tonk time machine, and it's all. machine. Bijna iedereen in de slaapkamer kan een geweldige plaat maken met de huidige technieken. Dat hebben de Vendoliers in feite ook gedaan, maar ze bewijzen met de video van Bottom Dollar Boy het ook live waar te kunnen maken. zijn thuisland een superster. In Europa bekend bij slechts een selecte groep countryliefhebbers. Dit is nog steeds het lot van veel Amerikaanse countrysterren. En helaas ook voor Vince Gill. High Lonesome Sound is de titelsong van zijn in 1996 verschenen album. De original van deze week. komt niet vaak voor dat we een zangeres uit Alaska op bezoek hebben. Tanana Refters vertolkt prachtig Amerikaan uit het hart van Alaska. Gone Out Walking luistert prettig weg. Well, I see you. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Pressure Makes Diamonds, One and Two is het nieuwe album van de Zeeuw Danny Vera.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 En dankzij het blazersarrangement heeft het geheel echt een zuidelijk Amerikaans tintje gekregen. Met Next Night Flight nemen we afscheid van Danny Vera. Maar hij komt ongetwijfeld spoedig weer terug in deze rubriek. it's comfort being here, alright. Let's take a nap. was het blokje Country uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Toen Christy Jean auditie deed voor de rol van Patsy Cline in Always Patsy Cline... besefte ze niet dat dit haar entree tot de muziekscene zou worden. Nu, vier jaar later, blijkt deze auditie haar vruchten te hebben afgeworpen. We gaan luisteren naar Crying in the Deep Blue Sea, afkomstig van het album van de maand. crossroadsmusic.nl Pistolero is van de voor mij onbekende zanger Brent Ryan. Ik weet dat hij uit Texas komt en dat is het wel eens een beetje. Peters met Play That Guitar. En die uitdaging pak ik ook in het tweede uur op. Zometeen nog een uur country. Going back to Tamworth, found me a guitar man.